Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-premier Silvio Berlusconi van Italië is overleden. Dat laat de Italiaanse media weten. Eerder dit jaar werd bekend dat hij leukemie had... en sinds een tijdje lag hij in het ziekenhuis. Buitenlands collega Rutger Mazel weet meer over hem. Hij was vier keer premier eh, van Italië. Eh, de grote man van Forza Italia, die partij. En hij was ook een, uh, een groot mediatycoon, had verschillende mediabedrijven... en drukte ook op die manier zijn stempel op de politiek. En hij was eigenaar van AC Milan. Maar er waren ook relletjes, onder meer vanwege wilde seksfeesten met heel jonge vrouwen die hij organiseerde. Berlusconi was 86 jaar. Sinds een paar uur hebben boeren eindelijk wat duidelijkheid over hun toekomst. In een online check kunnen ze kijken of hun veehouderij in aanmerking komt om gekocht te worden door de overheid. Ze moeten dan stoppen en krijgen 120% van de waarde van hun bedrijf. Dit allemaal om de stikstofuitstoot in Nederland naar beneden te krijgen. Er komt geen tweede kaagbaan op Schiphol. Het kabinet had al een stuk grond gereserveerd voor die nieuwe start- en landingsbaan. Maar die wordt nu toch geschrapt. Omdat de nieuwe baan te duur zou zijn en voor te veel herrie zou zorgen. De Kaagbaan is trouwens niet vernoemd naar de D66-minister, maar naar de Kagerplassen vlakbij. En in Berlijn begint deze week de Special Olympics. Een toernooi voor sporters met een beperking. Vanochtend vertrokken er 55 Nederlandse sporters met de trein die kant op. Onder meer zwemmers, wielrenners en hockeyers zoals Sam. Ik heb een CP, dat is cerebrale parese. Dus dat is dat je hele rechterkant minder goed meewerkt dan uh, je linkerkant. Ik heb met Mason in lol maken met mijn team, eh, gezelligheid. En... Eh, teamsport, dus met elkaar overpassen en dat soort dingen. De Special Olympics duren twee weken. Het weer, overal staat de thermometer al ver boven de 20 graden. Het wordt uiteindelijk 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schiphol krijgt definitief geen tweede kaagbaan. Het kabinet had in de Haarlemmermeer een stuk grond gereserveerd... voor een nieuwe start- en landingsbaan. Maar de reservering wordt geschrapt. De nieuwe baan zou veel hinder opleveren en veel geld gaan kosten. Silvio Berlusconi is overleden. De Italiaanse politicus, oud-premier en mediaondernemer... overleed in het ziekenhuis in Milaan. Berlusconi was 86 jaar. Het nieuws zong al dagen rond, maar PSV heeft nu officieel bekendgemaakt dat Peter Bos de nieuwe trainer wordt. Hij heeft in Eindhoven een contract getekend voor drie jaar.